Dit is Renate Evers met het NOS Show. De politie is in veel steden extra alert om een herhaling van rellen zoals in Haren te voorkomen. Op sociale media deden verschillende oproepen de ronde voor een nieuw Project X, zoals het feest in Haren werd genoemd. In Schiedam heeft de politie een groep van ongeveer 70 jongeren staande gehouden. Ze scandeerden leuzen en gooiden met vuurwerk. Alle jongeren zijn gecontroleerd en daarbij zijn volgens de politie een paar jongeren aangehouden. Inmiddels is het weer rustig in Schiedam. Ook in Alkmaar is extra politie op de been op en rond de paardenmarkt na een oproep op sociale media. In een Twitterbericht waarschuwde de politie niet naar Alkmaar te komen voor een Project X feest. Op Sint Maarten is een Amerikaans echtpaar vermoord. De man en de vrouw zijn volgens Amerikaanse media in hun huis doodgestoken. De vijftigers hadden een rumfabriek en verschillende huizen op het eiland. En ook bedrijven in de Verenigde Staten. Een vriend van het stel ontdekte de lichamen toen hij polshoogte kwam nemen... omdat hij hen niet kon bereiken. Hij sprak van een bloedbad. De Pakistanse minister van Spoorwegen looft 100.000 dollar uit voor de moord op de maker van de anti-islam video Innocence of Muslims. Hij betaalt dat uit eigen zak en ook de Taliban en Al-Qaeda komen in aanmerking, zegt hij. In Pakistan zijn de afgelopen dagen 15 doden gevallen bij rellen naar aanleiding van het filmpje. Het vroegere woonhuis van paus Benedictus in Duitsland is voortaan open voor publiek. Het huis in Regensburg in Zuid-Duitsland is ingericht als theologisch ontmoetingscentrum. Ratzinger, zoals hij heette voor hij paus werd, woonde in de jaren 70 in het huis toen hij nog priester was en hoogleraar aan de Universiteit van Regensburg. Het weer, vannacht daalt de temperatuur tot 9 graden aan zee en 4 in het binnenland.